4 uur. Levi van Eck met het NOS-journaal. Zorgpersoneel buiten de ziekenhuizen wordt nog te weinig getest... zegt beroepsorganisatie Nu91. In een enquête onder 2500 zorgmedewerkers... zegt 60 dat collega's die mogelijk besmet zijn met corona... niet actief worden getest. Terwijl minister De Jonge had aangekondigd dat dat wel zou gebeuren... Nu 91 zegt dat de procedures onduidelijk zijn... en dat zorgmedewerkers van het kastje naar de muur worden gestuurd. Meer dan 300 huizen langs het kanaal tussen Almelo en Koevoorde... zijn beschadigd na baggerwerkzaamheden een paar jaar geleden. Een deel van die huizen is zelfs onbewoonbaar. Sommige bewoners zitten nu in een staakcaravan achter hun huis. Veel huizen zijn verzakt, er zitten scheuren in de muren... en er staan ook kelders onder water. Dat leidt tot gevaarlijke situaties met gasleidingen en elektra... Schadevergoeding is pas mogelijk als een onderzoek is afgerond... maar door de coronacrisis loopt dat vertraging op. En ondanks de coronacrisis komen er toch nog Duitsers naar Nederland. Al lijken het er minder te zijn dan gisteren. Met name in Limburg melden zich automobilisten aan de grens. Zij worden bij de grens aangesproken door de marechaussee... die hen ervan probeert te overtuigen om te keren. De meesten geven daar gehoor aan, maar sommigen rijden door. In Veldhoven in Brabant was er vanochtend vroeg een brand bij twee zendmasten. En ook in Oudebos in dezelfde provincie stonden vannacht twee gsm-masten in brand. De politie gaat uit van brandstichting. De afgelopen dagen waren op verschillende plaatsen in Nederland branden bij zendmasten. Net als in het Verenigd Koninkrijk. Daar lijkt er een duidelijk verband te zijn met complottheorieën... dat 5G zou bijdragen aan de verspreiding van het coronavirus. Wetenschappers spreken die theorieën nadrukkelijk tegen. Het weer zonnig met wat sluierwolken en 18 tot 22 graden. Later kan het aan zee wat frisser worden. Morgen eerst zon, daarna stapelwolken met in het binnenland kans op een bui.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 Even almost got married, and for Pete I'm so thankful. Wish I could say thank you to taken away. Your body shine is diamond, your heart is strong as gold. Baby, wipe your eyes, you got an old soul. Forget him will set you free. Lioness, take us, take our arms and teach us. your heart is strong, it's good. Baby, wipe your eyes, you got an old soul. Forgetting to set you free. Lioness, take us, take our arms and teach us to do right. Take us, take our arms and teach us. on his wife. You made a great escape, so now you are safe. Cause you never caved, you never would. You hope the world will take care of business when Kanye the made him famous.